Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft een test uitgevoerd met een nieuwe raket... melden staatsmedia in dat land. Het is de eerste openbare rakettest... sinds de mislukte top met de Verenigde Staten in Hanoi. Om wat voor soort wapen het gaat is niet bekendgemaakt... behalve dat het om een nieuw type tactisch geleid wapen gaat. Die omschrijving wordt vaak gebruikt voor een korte afstandsraket. Mogelijk is de bekendmaking voor Noord-Korea een manier om de onvrede te uiten over de vastgelopen onderhandelingen met de Verenigde Staten zonder die te laten klappen. Het dodental van het busongeluk op het Portugese eiland Madeira is opgelopen tot 29. 27 andere inzittenden raakten gewond. Er zijn geen Nederlanders bij betrokken, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Portugese media zaten er voornamelijk Duitse toeristen in de bus. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De bus raakte van de weg en is onderaan een helling op een huis terechtgekomen. gekomen. Egyptenaren mogen komend weekend in een referendum bepalen... of president Sisi kan aanblijven tot 2030. Zijn tweede en laatste amstermijn loopt eigenlijk in 2022 af. Gisteren stemde het parlement in met onder meer verlenging... van de presidentiële amstermijn van vier naar zes jaar... en met een speciale regeling voor Sisi. In het paasweekend komen naar verwachting 1 miljoen toeristen naar Nederland. 150.000 meer dan vorig jaar. Het gaat vooral om toeristen uit Duitsland en België... verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Naar bovenop gaan ook nog eens zo'n 350.000 Nederlanders... in eigen land op vakantie. De grootste drukte wordt verwacht aan de kust, in de Bollestreek en in de musea. Liverpool-spits Mohamed Salah is opgenomen in de lijst van Time Magazine... met de 100 invloedrijkste mensen uit ter wereld. De Egyptenaar greep zijn uitverkiezing aan om mannen in het Midden-Oosten op te roepen... om vrouwen beter te behandelen. In een interview met Time zegt de 26-jarige voetballer... we moeten in onze cultuur de manier waarop we met vrouwen omgaan veranderen. Dat kan niet anders. Het weer is wisselend bewolkt en een graad of 9. Later overdag wordt het vrij zonnig. De temperaturen lopen een van... ZFM, verkeersupdate.